Jan van der Putten met het NOS-journaal. Huishoudens die recht hebben op schadevergoeding voor de aardbevingsschade in Groningen... krijgen 2% rente over het toegekende bedrag. Dat heeft de tijdelijke commissie Mijnbouwschade Groningen besloten. In een flink aantal gevallen zit er meer dan een jaar tussen de schademelding... en de uitkering van het schadebedrag. Volgens de commissie dient de rente als compensatie daarvoor. De rente geldt voor ieder jaar dat een melder wacht op zijn vergoeding... gerekend vanaf het moment dat de schade is ontstaan. Het dodental na de aardbeving op Lombok is verder opgelopen. Het staat nu op 131. Ruim 156.000 mensen zijn door de aardbeving verdreven, zegt de Indonesische overheid. De reddingsoperatie na de aardbeving komt maar moeizaam op gang. De Indonesische overheid heeft inmiddels graafmachines en bulldozers naar het eiland gebracht om puin te ruimen. Het uitdelen van voedsel en water gebeurt vooral door particuliere hulpverleners. In de wc van een vliegtuig van American Airlines is een foetus gevonden. Schoonmakers ontdekten het toen het vliegtuig was aangekomen op het vliegveld LaGuardia in New York en sloegen alarm. Het toestel kwam uit Charlotte in North Carolina. Voor zover bekend is de moeder nog niet gevonden. Amerikaanse media melden dat de foetus ongeveer zes maanden oud was. ABN AMRO grijpt in bij zijn internationale zakenbank. Er verdwijnen 250 voltijdbanen, ongeveer 10%. Samen met andere maatregelen moet dat een kostenbesparing opleveren van 80 miljoen euro. De zakenbank begeleidt onder meer de beursvrang van bedrijven, maar de bank is niet winstgevend genoeg. Dan nog het weer. Wisselen bewolkt vandaag met in het noorden en oosten kans op een bui.